Goedemiddag, ik ben Hanneke. Dit is het nieuws van NOS op 3. Na de aardbeving in Marokko van dit weekend zijn een aantal bergdorpen... ten zuiden van Marrakesh bijna volledig verwoest. De dorpen zijn moeilijk te bereiken door reddingswerkers. Er worden nog steeds mensen onder het puin vandaan gehaald. Het dodental door de aardbeving in Marokko is inmiddels opgelopen tot boven de 2000. De meeste slachtoffers zijn gevallen in de provincie El Ahous. De burgemeester van Den Haag maakt zich zorgen over mogelijk nog meer demonstraties op de A12. Na gisteren blokkeerden ook vandaag activisten van Extinction Rebellion de weg. Last van de burgemeester van Den Haag is het niet toegestaan om te demonstreren op de Utrechtse baan en A12. 500 mensen zijn vandaag opgepakt. Volgens Extinction Rebellion zijn ze allemaal weer vrij. De groep is van plan elke dag te demonstreren bij de A12. Net zolang tot de overheid stopt met geld geven aan vervuilende bedrijven. X- en Tesla-baas Elon Musk heeft in het geheim een derde kindje gekregen... samen met zijn vriendin. Staat in een nieuwe biografie over Musk. Het jongetje heet Technomechanicus. Zijn roepnaam is Tau. En een zieke Amerikaanse onderzoeker die in een kilometers diepe grot in Turkije vastzit... is iets dichter naar het oppervlak gekomen. Hij kreeg vorige week een maagbloeding. Maar reddingswerkers en artsen waren net op tijd bij hem voor een bloedtransfusie. Daarna ging het beter, vertelde hij in een video. As you can see, I'm up, I'm alert, I'm talking. Uh, but I'm not healed on the inside yet, so... De wetenschapper moet meter voor meter naar boven getakeld worden op een brancard. Vandaag is hij aangekomen op een eerste basiskamp op 700 meter diepte. Daar zal hij rusten en aansterken voordat ze hem verder kunnen vervoeren. Het weer, het is nog steeds heet.